een Klomp met het NOS-journaal. Een 43-jarige man heeft 15 maanden celstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, omdat hij dreigde zijn flat in Utrecht op te blazen. De man veroorzaakte ruim drie maanden geleden levensgevaarlijk explosiegevaar, vindt de rechtbank. Hij had de gaslang van zijn fornuis losgemaakt, waardoor gas de woning instroomde. Ook had hij een aansteker in zijn hand, waardoor de kans op een explosie reëel was. De Nederlandse kledingindustrie verliest jaarlijks bijna een miljard euro door de verkoop van goedkope namaakkleding. Winkeliers en fabrikanten lopen inkomsten mis doordat consumenten valse merkartikelen kopen op vakantie in het buitenland. Voor de hele Europese Unie komt het verlies door de verkoop van nepkleding uit op 26 miljard euro. De Technische Universiteit van Eindhoven heeft vorig jaar een Russische natuurkundige ontslagen vanwege spionage. De 28-jarige Ivan A. werkte in Eindhoven aan de ontwikkeling van supercomputers. De Duitse geheime dienst kwam erachter dat A. in Duitsland geld kreeg van een Russische diplomaat en vertrouwde de zaak niet. Ivan A. werd vorig jaar op het vliegveld van Düsseldorf aangehouden. Volkswagen heeft in de eerste zes maanden van dit jaar wereldwijd de meeste auto's verkocht. En daarmee zijn Japanse concurrent Toyota verslagen. Dat is voor het eerst sinds 2007, toen de Duitse autofabrikant openlijk liet weten wereldleider te willen worden. De Volkswagen Groep verkocht het eerste halfjaar 20.000 auto's meer dan Toyota. Sharon van Rouwendaal heeft op het WK zwemmen in Kazan zilver gewonnen op de 10 kilometer open water. De zwemster van 21 haalde daarmee ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Rio. De wereldtitel ging in Kazan naar de Française Aurélie Muller. Het weer nog, vanavond in de kustprovincies nog buien. In de rest van het land vrijwel overal droog. Het koelt af naar 15 graden. En morgen vooral ochtends buien met kans op onweer en hagel. In de middag meer zon en ongeveer 17 graden. dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Almere, is de rijbaan weer vrij na een ongeluk. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat voor Harmelen 2 kilometer file. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Prins Alexander 6 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. De A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum een lange file van 10 kilometer. De vertraging is drie kwartier. Het komt door een ongeluk.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 Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name. Just a sun. met een laatste druppel langs je hand. Urenlang zie ik jou liggen op het strand. En gaf mijn tenen dieper in het zand. Je smeert je in, je lichaam glinstert in de zon.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 Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha ha. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, mama, come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the Prince of this Your Highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off off or go off, but yes, yes, y'all, and you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else? Will Smith. Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly.